Welke dat zijn hangt onder meer af van de wind en de veiligheid. De proef duurt twee jaar. Sail is begonnen met een optocht van duizenden schepen en bootjes van IJmuiden naar Amsterdam. Prins Willem-Alexander is aan boord van de klipper Stad Amsterdam, het schip dat voorop vaart. Alle tal ships zullen rond drie uur vanmiddag op hun plaats in Amsterdam liggen. De organisatie verwacht dat er meer dan een miljoen mensen naar het evenement komen. In het berenverblijf van een Duitse dierentuin zijn een Nederlandse man en zijn dochter van drie gewond geraakt. Ze zijn opgenomen in een ziekenhuis in de Eifel. In Lunebach was de peuter op een onbewaakt moment over een hek geklommen. Ze viel in het water tussen het bereneiland en de bezoekers en kreeg een klap van een beer. De man sprong zijn dochtertje achterna en kon haar in veiligheid aan de kant brengen. Hij raakte tijdens de redding wel aan een been gewond omdat een beer naar hem uithaalde. De Duitse politie onderzoekt of de dierentuin wel voldoet aan de veiligheidsregels. Een Australische rechter heeft een streng gelovige islamitische vrouw verboden om in haar niqab te getuigen. Dat is een sluier die alleen de ogen onbedekt laat. De advocaat van de verdachte in een fraudezaak had om het verbod gevraagd. Hij vindt het belangrijk om tijdens het verhoor de gelaatsuitdrukking van de vrouw te zien. De rechter steunt dat argument en verbood de moslima om met de sluier te verschijnen. Dan nog het weer, opklaringen, stapelwolken en in het oosten kans op een enkele bui. Het is 20 tot 23 graden. Morgen en de dagen daarna is het iets warmer. Dit was het NOS In Circus Zandvoort